4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Zijn tegenstander Jean Ping had de nipte overwinning aangevochten bij het constitutionele hof, maar zonder resultaat. Volgens Ping heeft Bongo gefraudeerd, met name in de provincie waar hij zelf vandaan komt. Ook internationale waarnemers twijfelden in augustus al aan de eerlijkheid van de verkiezingen. Aanhangers van Ping protesteerden toen dagenlang. De protesten werden door de politie neergeslagen. De Turkse geestelijke Fethullah Gulen zal zich niet verzetten als Amerika hem uitlevert aan Turkije. Dat heeft Gulen gezegd in een zeldzaam interview met de Duitse tv-zender ZDF. Hij is bereid om terug te keren naar zijn land en hij wil dan voor een internationale onderzoekscommissie verschijnen. De Turkse president Erdogan zegt dat Gulen achter de mislukte staatsgreep van juli zit. En hij heeft Amerika om zijn uitlevering gevraagd. De Amerikanen willen dat Erdogan met bewijzen komt. De 75-jarige Gulen woont al 17 jaar in Amerika. In Harderwijk is een timmerfabriek door brand verwoest. De brandweer liet het brand gecontroleerd uitbranden en kon alleen voorkomen dat de brand oversloeg naar de bedrijven naast de fabriek. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Wel kwam er veel rook vrij. De timmerfabriek Olofsen is een familiebedrijf en bestaat al meer dan 100 jaar. De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft de steun gekregen van zijn voormalige rivaal Ted Cruz. Op Facebook schrijft de Texaanse senator dat hij op Trump gaat stemmen. Eerder noemde Cruz Trump nog een pathologische leugenaar. En op de Republikeinse conventie weigerde hij dus zijn steun aan hem uit te spreken. Nu zegt hij onder meer dat Trump de enige is die nog kan voorkomen dat Hillary Clinton president wordt. Trump heeft laten weten zeer vereerd te zijn met de steun van Cruz.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 Been thinking about you, I just couldn't wait to see. change. close like brown.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

lost and found, and I said, Whoa. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 谁？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 gonna drive. My daddy's, daddy's Thunderbird. White, red, ride. 66, 66 so glam. It's absurd. I'm gonna put her in the backseat and drive her to Tennessee. Yeah, yeah.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 that makes you feel so numb. hell when I'm not you're by answer to your prayers? i you pleasure of heaven and I'll give it to you hotter than hell. Hotter than hell. You're a matter from heaven